Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Tot diep in de avond is er crisisoverleg gevoerd bij Forum voor Democratie. Thierry Baudet maakte gisteravond bekend dat hij stopt als lijsttrekker. De vraag is nu wie hem opvolgt, want in maart zijn er verkiezingen. De vicevoorzitter van Forum wilde er gisteravond nog niks over kwijt. Ja, daar ga ik niet op vooruit lopen. We gaan eh, hier, eh, kijk, vandaag is natuurlijk een heftige dag geweest. We gaan morgen weer met elkaar zitten en kijken wat zijn nu de vervolgstappen. We gaan niet nu hier al, ja, die of die. Dat gaan we bekijken. Eh, wie zich daarvoor willen kandideren, hoe we dat gaan doen. Zijn het er meerdere? Wordt het een verkiezing of niet? Dat gaan we de komende tijd rustig bekijken. Thierry Baudet stopt als lijsttrekker na al het gedoe over de jongere tak van de partij, de JFVD. Er lekte racistische en homofobe appjes uit. Hij blijft wel voorzitter van Forum en waarschijnlijk is hij ook gewoon kandidaat om de Tweede Kamer in te gaan. President Trump heeft zijn team opdracht gegeven om alles klaar te maken voor de machtsoverdracht naar zijn opvolger Joe Biden. Die kan zich daardoor gaan voorbereiden op de dag dat hij echt president wordt. 20 januari. Al zegt Trump dat hij blijft vechten voor de overwinning en dat de rechtszaken doorgaan. kwart van de jongeren in ons land maakt zich zorgen over klimaatverandering, blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. De zorgen zijn sinds de coronacrisis alleen maar groter geworden. Volgens veel van de ondervraagde jongeren zie je nu wat voor effect mensen hebben op het klimaat... nu er minder gereden en gevlogen wordt. Blikjes slingeren echt overal rond. In de natuur, in de berm, op de stoep. En om daar een einde aan te maken moet er statiegeld opkomen, vindt de Statiegeldalliantie. Dat is een enorm samenwerkingsverband van meer dan duizend organisaties, bedrijven en gemeenten. Ze komen vandaag met een campagne onder de hashtag YesWeCan. Op social media en ook offline, dus denk aan posters of advertenties in nieuwsbrieven. Alles om die oproep Yes We Can zichtbaar te maken. In juli volgend jaar komt er al wel statiegeld op kleine plastic flesjes.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 Op de A10, de A10 West richting de A10 Zuid staat nog 4 kilometer file tussen Sloterdijk en Slotervaart. Ehm, de vertraging is 20 minuten. Dat komt door een ongeluk. vertraging neemt weer af, want de weg is weer vrij.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 I am weak So it's hard for me to speak Even though we're underneath the same blue sky If I could paint a picture of its melody pretty flowers and a sunset ancient angels' wings. There's a journey in my eyes.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 President Trump heeft officieel groen licht gegeven voor de machtsoverdracht naar Joe Biden. Op Twitter meldt Trump dat hij zijn team heeft opgedragen om mee te werken aan de transitie. Maar ook dat hij blijft vechten voor zijn verkiezingsoverwinning. De voorzitter van de jongerenafdeling van Forum voor Democratie, Freek Jansen... komt waarschijnlijk niet meer op de kandidatenlijst. Jansen heeft zijn plek ter beschikking gesteld... na ophef over antisemitische en homofobe berichten door leden van de jongerenbeweging. Comedienne Corrie van Gorp is zondag in haar slaap overleden. Ze werd vooral bekend als mevrouw de Bok in sketches met André van Duin.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 It's you and me, we're running this town, and it's me and you, and we're shaking the ground, and ain't nobody gonna tell us to go, cause this is our show. Everybody. Whoa. drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your own skin, and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing left. When you're high. say you're secluded Thinking you'll never get your chance to pray.